en met samenwerking met de PVV. De 21 Kamerleden van het CDA komen rond half elf samen... Er wordt vooral gekeken naar de fractieleden Ferrier en Koppenjan... die zich steeds tegen samenwerking met de PVV van Wilders hebben uitgesproken. De twee CDA'ers hebben gezegd dat ze hun besluit laten afhangen van het partijcongres. Op dat congres stemde zaterdag 68% voor de samenwerking met de PVV, 32% stemde tegen. Ferrier sprak toen van een substantiële minderheid. Koppenjan noemde de uitslag bemoedigend omdat een derde van zijn partij zijn standpunt deelt... VVD, CDA en PVV hebben samen 76 kamerzetels. De steun van beide CDA-kamerleden is daarmee cruciaal. In Weert is gisteravond een 19-jarige man doodgestoken. Agenten vonden hem na een melding zwaar gewond op straat. Ondanks reanimatie is hij bezweken aan zijn verwondingen. Na een tip, korte tijd later, werd in een huis in de buurt een andere 19-jarige met een steekwond gevonden. Hij is na een behandeling in het ziekenhuis door de politie aangehouden en zit vast op verdenking van moord of doodslag. Het motief voor de steekpartij in Weert is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of de mannen bekenden van elkaar waren. In Groot-Brittannië is acteur Norman Wisdom overleden. Hij werd bekend in de jaren 50 en 60 door zijn rollen in slapstickfilms... zoals Trouble in Store en The Early Bird. Daarin speelde Wisdom vaak onhandige en hulpeloze types. Charlie Chaplin omschreef de Britse acteur ooit als zijn favoriete clown... Norman Wisdom speelde later in zijn carrière ook in musicals op Broadway. Hij is 95 jaar geworden. Dan nog het weer. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. Het is zo'n 12 graden. Overdag droog, wisselend bewolkt en zo'n 20 graden.